Ook in Lviv en Kharkov waren aanvallen. In het hele land gaat het luchtalarm af. Minister Hoekstra is op bezoek in Kiev. Hij moest de schuilkelder in na een luchtalarm. Eerst was niet helemaal duidelijk of dat nou luchtafweer was of een inslag. Het was waarschijnlijk een inslag. En nou, vervolgens was de bedoeling dat wij richting president Zelensky zouden gaan. Eh, maar besloten eh, de beveiligers die we bij ons hebben dat het verstandig was om af te buigen en eh, in het hotel te gaan schuilen. En daar hebben we ons uiteraard aan te houden. Hoekstra en zijn collega's zijn inmiddels de schuilkelder weer uit. Een ziekenhuismedewerker in Roermond heeft zonder toestemming in de dossiers van patiënten zitten neuzen. 95 dossiers ging de medewerker door die daar volgens het ziekenhuis uiteindelijk niks mee deed. De patiënten om wie het gaat hebben bericht gehad. Of de medewerker is ontslagen weten we niet. Liefhebbers van kerstverlichting gaan een sombere feestperiode tegemoet. Veel steden kiezen dit jaar voor een energiebesparende aanpak. Zo worden in Utrecht, Amsterdam en Den Haag de lampjes later opgehangen en branden ze minder, minder lang. Ook stappen ze op veel plekken over op ledlampjes. Die zijn een stuk zuiniger en kosten dus minder stroom. Ook kerstmarkten en grote winkels passen de verlichting aan vanwege de energiekosten. En tot laat buiten op een terras zitten met een drankje onder de gloed van een terrasverwarmer. Dat zit er misschien niet meer in deze winter. Klimaatminister Jet vindt de verwarmingen die draaien op gas belachelijk... en wil ze het liefst verbieden. Deze horecabaas baalt. Hij maakt de beslissingsschema. Maar als het voor iedereen hetzelfde is, maakt dat niks uit. Ja. Dan hebben we ook geen terras meer, dan is dat ook weg. Zo gaat alles eh, weg, hè? Kroegen en restaurants zijn bang dat ze een stuk minder omzet draaien... als mensen er buiten niet warmpjes bij kunnen zitten. Toch denkt de minister dat dat met een extra dekentje geen probleem moet zijn. Het weer, er trekken buien over van Zeeland naar Groningen. In het noordoosten begint de dag morgen ook nog nat. Later is er aardig wat zon en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben te maken met een drukke avondspits in de regio. Opvallende files staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer Drie kwartieren op onthoud. De A9 Diemen richting Alkmaar tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Hier een half uur op onthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadhart. Hier een 15 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. De A10 knooppunt Nieuwe Meer richting Watergasmeer tussen Afwet Haarlem en Landsmeer.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 Ook Miranda Lambert is van de partij en die hoorden we zojuist met I'm Just an Old Chunk of Coal. Willie, The Wandering Gypsy is van George Strait. En tenslotte Willie met Live Forever. En dat doet de muziek van Shaver zeker. Three fingers whiskey Pleasures a drinkers And moving does more than The same thing for me tells me that doers and thinkers say moving is the closest thing to being free. Now he's rosin, his rigging, he's laid back his wages, he's dead set on riding the big rodeo. And my woman's tight with an overdue baby. Willie keeps her yelling, hey gypsy, let's go. Willie, you're wild as a Texas blue northern, ready roll from the same makings as me. And I reckon we're gonna ramble till hell over. Lily, the wandering gypsy me. Now, ladies, we surely will take of your favors, and we'll surely warn you there never will be a single soul could put brand or handle on Willie, the wandering gypsy. They dance on the mountains, they shout in the canyons, swarm in a loose herd like a wild buffalo. fingers and angles and telling us things safely to the light. When the soul het favoriete album van de maand. Het album staat bol van de country songs en benadert country grootheden zoals Haggard en Jones. Het is heerlijk vertoeven met deze plaat van Jimmy Lauderdale. En dat op zeer traditionele wijze. That Kind of Life, That Kind of Day is mijn favoriete track van het album van de maand. the sunshine Kicks their legs and bounces up and down Grins and laughs and everything is so fine We wanna keep them that way for a while They all grow up and everything is different The way that history comes into play I hope their hopes will come through while they're growing. And they'll have that kind of life, that kind of day. Go through all you must do. And know that while you're getting where you're going. Go through, don't just laying there right for the picking Sounding lonely, waiting to be played You get to make the music that you're hearing To hear it all won't carry you away Ik zie omschrijvingen als de Bluegrass Billy Holiday en een country Janis Joplin. En dat is eigenlijk best een treffende vergelijking. Ramblin' Soul, het is jazz, het is western swing en het is country. Gezongen met die hele bijzondere stem van Melissa Carper, die daarnaast de staande bas speelt. Country Tip Topper. you calm. state. songwriters Bobby Braddock en Ray Van Hoy schreven dit duet over een gouden trouwring. Die een paar door liefde, huwelijk en scheiding heen loodst. Voordat de trouwring weer in het pandjeshuis belandt. George Jones en Tammy Wynette kenden dit verhaal goed. Ze gingen uit elkaar 14 maanden voordat het in 1976 uitkwam. Nummer 1 Country Hit. pawn shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings, their own display. She smiles and nods her head as he says, Honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. just a cold metallic thing. Only love can make a golden wedding ring. In a little wedding chapel, later on that afternoon, an old upright piano plays that old familiar tune. Tears roll down her cheeks, and happy thoughts run through her head. As he whispers low with this ring, I thee well. Golden ring, golden ring, with one tiny little stone. Shining ring, shining ring, now at last it's found a home. By itself, by itself, it's just a cold. says one thing's for certain I don't love you anymore And throws down the ring as she walks out the door Golden ring with one tiny little stone Cast aside, cast aside like the love that's dead and gone by itself, by itself. It's just a cold shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings, their own display. Golden rain Simple Truths van Will Payne Harrison is een langzaam brandende ballad die gaat over het dagelijkse leven in de States. shirt. Woke up early but was late for work. Traffic cleared, then I got stopped by a train. Boss man's been on my back. Tires are bald and windshields cracked. when I see those blue eyes, it all fits. it's game over when you look my way. My tongue gets tired find words to say Crossroads met de act van de maand. Ticino Garcia is een Mexicaans-Amerikaanse singer-songwriter geboren in San Antonio, Texas. Haar liedjes vermengen country, folk en Spaanse muziek op een manier die alleen kan worden omschreven als een muzikale smeltkroes. Ze zingt en schrijft in het Spaans en Engels en heeft veel tweetalige liedjes. solo mandoline toen ik jong was. En later met gitaar. Ik ben een grote fan van oude klassieke country, dus ik hoop dat mijn songs dat weerspiegelen. Caroline Grace met Take Me Dancing. de Vos behoort tot de toonaangevende countryzangeressen in ons land. Dat is niet zo bijzonder. Maar dat is het wel als je weet dat ze de concurrentie aan kan met veel Amerikaanse collega's. Ze geeft daar duidelijk blijk van op haar nieuwe album Home, waarvan What Would Dolly Do een track is. This hard on me. It seems like I'm dragging myself down. But just when I'm about to fall, I listen to a voice that keeps me warm. I walked into a record store with a dark and dusty corner in the back. on a record Filled up the room That place and time I never will forget Ooh, ooh what would Dolly do? She would give her smile to someone If she wasn't smiling too If you want the rainbow You gotta put up with the rain she wasn't smiling too. If you want uitgebrachte All These Years en Solid Ground completeren dit trio songs van het nieuwe album van Hilde Vos. Het album heeft de naam Home meegekregen. Cause I'm finally coming home again I still remember mama living Cleaning up the kitchen I still feel her arms around my waist I know that time is long town My whole life is like a guitar that is out of tune, and I try to play those silly chords, but now I know I played them just for you. The desire to start a little fire no way back. Traded my hurt for lessons that I've learned. You just nearly blokje country uit eigen land. Good old Gene Watson met Raisin Cane in Texas. het favoriete album van de maand. Game Changer toont Jimmy Lauderdale's slimme songwriting en zijn muzikale vindingrijkheid. Hij is thuis in elk genre, maar dit album, zijn 35ste alweer, bevestigt zijn plaats in de country en als de koning van gebroken harten. Natasha McKenna maken we de overstap naar het tweede uur.